Eefje kunnen met het NOS-journaal. Basisscholen en op. Hij komt daarom met een nieuwe wet waarin duidelijker staat wat er tenminste aan bod moet komen. Zo moeten scholen onder meer vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid en begrip voor anderen behandelen. Ook moeten ze een plan van aanpak in de schoolgids zetten. De inspectie mag ingrijpen als scholen te weinig doen. Al meer dan tien jaar moeten scholen burgerschap behandelen, maar soms maken ze zich er af met één les per jaar. Ze weten niet altijd goed hoe ze het moeten aanpakken. In Nigeria zijn meer dan 200 gevangenen ontsnapt. Volgens Nigeriaanse media bestormden gewapende mannen de gevangenis in de stad Minna. Er brak een vuurgevecht uit met de bewakers en daarbij is één bewaker om het leven gekomen. Volgens de Nigeriaanse politie zijn van de ruim 200 ontsnapte gevangenen er 30 weer opgepakt. De rest is nog voortvluchtig. Het is niet bekend wie er verantwoordelijk is voor de aanval. Een vroeg werk van Vincent van Gogh heeft bij een veiling in Parijs ruim 7 miljoen euro opgeleverd. De waarde van het schilderij Nette Boetsters in de Duinen uit 1882 werd vooraf geschat op 3 tot 5 miljoen. Het werk hing de afgelopen jaren in het Van Gogh Museum in Amsterdam. Dat had het in bruikleen van een verzamelaar. De man die Starbucks groot maakte vertrekt. Howard Schultz werkte meer dan 30 jaar bij de Amerikaanse koffieketen. Hij begon in 1986 met een stuk of 11 koffietentjes. Nu heeft Starbucks wereldwijd 28.000 vestigingen. Wat de 64-jarige Schultz nu gaat doen, weet hij nog niet. In ieder geval is hij van plan om ooit een boek te schrijven over Starbucks. Het weer dan nog. Het is grotendeels bewolkt, maar wel droog.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 You remember, it's been a cold December. Cause everybody, let's go to Santa's party. It's Christmas time, Christmas time. go to Santa's party. It's Christmas time, Christmas time. Everybody will need somebody. It's Christmas time. Gone, it's cold outside. You better stay here by the fireside, by the fireside.